NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat de oorlog tegen het terrorisme niet ten einde is met de dood van Osama Bin Laden. Het gevecht tegen Al-Qaeda gaat onverminderd voort. Clinton zegt dat de inspanningen zelfs worden verdubbeld. Ze roept de Taliban op om de banden met Al-Qaeda te verbreken en te kiezen voor een vreedzaam politiek proces in Afghanistan. Al-Qaeda-leider Bin Laden werd vannacht door Amerikaanse commando's gedood in een ommuurde villa in Pakistan. Ruim 30 commando's zouden zijn ingevlogen vanuit Afghanistan. Bin Laden zou zich niet hebben willen overgeven en werd daarop twee keer in zijn hoofd geschoten. Diverse Amerikaanse bronnen melden dat het lichaam van Bin Laden vervolgens in zee is gegooid... omdat de VS niet wilde dat zijn graf een pelgrimsoord zou worden. Defensie is blij dat het Openbaar Ministerie geen hoger beroep instelt in de zaak Marco Kroon. Voor kapitein Kroon is daarmee een eind gekomen aan een lange periode van onzekerheid, zegt Defensie. Binnenkort wordt besproken hoe Kroon weer bij Defensie aan de slag kan gaan. Het OM ziet af van hoger beroep omdat het niet denkt dat het gerechtshof Kroon wel zal veroordelen voor drugsbezit. Waterschappen bereiden maatregelen voor wegens de aanhoudende droogte. Een daarvan is dat boeren hun velden en gewassen niet meer mogen besproeien met oppervlaktewater. Op verschillende plaatsen dreigt ook verzilting van het oppervlaktewater doordat zeewater de rivieren binnenstroomt. Het KNMI verwacht dat de droogte nog wel even aanhoudt. Dat zou betekenen dat de maatregelen eind deze week van kracht worden. Griekenland gaat streng optreden tegen belastingontduikers. De regering heeft een speciale officier van justitie aangesteld en er komen hogere boetes voor het omkopen van belastinginspecteurs. Griekenland hoopt zo miljarden euro's meer aan belasting binnen te halen en op die manier de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds tevreden te stellen. In ruil voor 110 miljard euro aan noodleningen eisen de EU en het IMF dat Griekenland zijn belastingstelsel moderniseert. Het weer vanavond is het helder en het koelt snel af. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. Maar het blijft fris met maxima van 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam bij hoogmaat 4 kilometer. En richting Den Haag 9 kilometer bij Zoeterwoude Rijndijk door een ongeluk. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Geusveld en Kloopend Koenplein 3. En tussen de Zeeburgertunnel en Kloopend Koenplein 7 kilometer door een ongeluk. A15 Europort richting Rotterdam tussen en Benelux en knooppunt Vaanplein de 4. A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Oudenbos 3 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht.